Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij verschillende Israëlische aanvallen in Libanon zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen en 100 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Israël voerde aanvallen uit in het noordoosten en zuidwesten van het land. Eerder vandaag meldde het Libanese staatspersbureau dat zeker zes mensen waren omgekomen bij een aanval op een huis in de Beka-vallei. Het Russische onderzoeksplatform The Insider zegt honderden documenten in handen te hebben... over het overlijden van oppositieleider Alexei Navalny. Daaruit zou blijken dat hij geen natuurlijke dood is gestorven, maar is vergiftigd. Volgens The Insider blijkt uit verschillende versies van een document over de doodsoorzaak... dat symptomen die op vergiftiging wijzen gaandeweg werden geschrapt. Navalny zat na een schijnproces vast in een strafkolonie... Zijn weduwe zei na zijn dood al dat haar man was vergiftigd met het zenuwgif Novichok. Bij de Israëlische aanvallen op de jemenitische havenstad Hodeida... zijn zeker vier mensen om het leven gekomen en 29 gewond geraakt. Dat meldt het aan de Houthi-rebellen gelieerde ministerie van Volksgezondheid. In de wijde omtrek waren grote rookpluimen te zien. Volgens het Israëlische leger zijn tientallen vliegtuigen ingezet voor de aanval. Onder meer de haven van de stad en diverse elektriciteitscentrales zijn aangevallen. De bombardementen zijn een reactie op de aanvallen van Houthi-rebellen op Israëlische steden eerder deze week. In een dierentuin in Nigeria heeft een leeuw een verzorger gedood. De man was vergeten om de deur van het leeuwenverblijf op slot te doen. Toen hij met eten aankwam, rende een van de dieren het verblijf uit en viel hem aan. De man overleed meteen aan verwondingen aan zijn nek. De leeuw werd door ander personeel doodgeschoten. Het weer. Vannacht kan in het zuiden wat regen vallen. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen veel bewolking en vanuit het zuidwesten trekt dan regen over het land.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 Get it, get it. Ah. What I've got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Said what I've got is what you need. A little love, L-O-V-E. Said what I've got is what you need. Just some love, L-O-V-E.